uur. wachten met het RWS Journaal. In de puinhopen van Roffen zijn tot nu toe 15 lichamen gevonden. Een echtpaar en hun baby van één maand zijn levend teruggevonden. Waarschijnlijk liggen er nog meer dan 100 mensen onder het puin... in het dorpje in het zuidwesten van China. Zo'n duizend reddingswerkers proberen hen met honden en opsporingsapparatuur te bereiken. Bij de aardverschuiving is zo'n 8 miljoen kubieke meter aan zand en stenen op het dorpje terechtgekomen. Dat komt overeen met ruim 3000 Olympische zwembaden. Nederland vindt het onbegrijpelijk en onnodig dat Marokko zijn ambassadeur heeft teruggeroepen voor overleg, schrijven de ministeries van Buitenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie in een verklaring. Marokko is boos dat Nederland de oud-parlementariër Said Shaou niet heeft uitgeleverd. Die wordt internationaal gezocht wegens drugshandel. Ook verdenkt Marokko hem van financiële steun aan actievoerders in Noord-Marokko. Shaul woonde in Roosendaal en werd twee jaar geleden opgepakt in een drukzaak. Of hij nog vastzit is onduidelijk. Het ditse parlement is getroffen door een cyberaanval. Hackers proberen toegang te krijgen tot e-mailaccounts van parlementsleden. Het is niet duidelijk of dat ook is gelukt. De Britse politici hebben nu buiten het parlementsgebouw geen toegang meer tot hun e-mail. Volgens een woordvoerder van het Lagerhuis is dat een voorzorgsmaatregel om de accounts te beveiligen. Spoorloos presentator Dirk Bolt en zijn cameraman Eugenio Vollender zijn volgens de planning inmiddels aangekomen in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Van daaruit vliegen ze een van de komende dagen terug naar Nederland. De twee werden vorig weekend ontvoerd door guerrillabeweging ELN en kwamen afgelopen ochtend vrij. Volgens Bolt dacht de ELN dat ze, dat ze CIA-agenten waren. Het weer nog vannacht trekt de regen naar het zuiden. De temperatuur daalt naar zo'n 16 graden. De ochtend begint grijs met wat motregen. Later overal droog, soms zon en 17 tot 23 graden. Dit was het NMS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort.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 We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, this got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance free.